zich daarvoor konden inschrijven. En ik begrijp die vraag. Maar ik vind ook dat we elkaar niet voor de gek moeten houden. Want wat was er dan gebeurd? Dan hadden we een hele uitvoerige discussie gehad over die criteria. Want met de huidige gegevens en indachtig de ambities die wij hebben om een Papendal aan zee te worden... en die congresfaciliteit in het kader van een economie naar ons toe te trekken. Dit zijn ook echt kansen voor Zandvoort. Waar is onder de streep hetzelfde resultaat gekomen. En dat zijn wel zaken waarvan ik denk, dat, dat, daar wil, dat wil ik u toch graag ehm, eh, meegeven. En uh, een van de insprekers noemde ook het ruimtelijk aspect. Maar het ruimtelijk aspect is één van de aspecten. Uiteindelijk is dit voorstel een voorstel dat je in samenhang moet bezien. Het gaat om ruimtelijke spreiding. Maar het gaat ook om economie. En het gaat om draagvlak. En als liberaal kan ik best begrip opbrengen voor het argument... ja, dat is toch aan de ondernemer. Als de ondernemer wil ondernemen... Ehm, waarom biedt u daar niet alle gelegenheid toe? Maar indachtig de eerdere discussies... en ook gelet op wat er in het decisiorapport staat... is er geen ruimte voor 14 extra jaar paviljoens. En dat is een harde boodschap, maar ik kan hem niet... Ja, ik kan hem even niet anders zeggen. En dat maakt dat, dat die teleurstelling er is. En dat snap ik. Want als je dat graag wil en je krijgt niet die gelegenheid... dan, dan is dat balen. Eh, ik, ik, hecht er wel aan dat... Ja, dat nee, andere... duidelijk een vraag, want hoorde ik u nou zeggen voor het voorzitter... 14 rond paviljoens? Ja, dat klopt. Omdat er ook veertien zijn die uitbreiding willen. En die ruimte is er niet. Dus in dat, in dat verband heb ik dat eh, getal genoemd. En omdat dat op dit moment niet zal gebeuren... leidt dat hoe dan ook tot teleurstelling bij een deel van die ondernemers. Dat heb ik bedoeld ehm, ehm, te zeggen. En ehm, ondanks die teleurstelling, die, die ik begrijp... Ehm, ja, de heer Stefan die probeerde dat ook wel te duiden. Ehm, is, is dat dit ook een kans is voor Zandvoort. om ons op de kaart te zetten als watersportlocatie, als durfspotlocatie. En er wordt ook wel een, ehm, een vergelijking getrokken met het echte Papendal. Ja, dat is een andere, dat is een andere grootte en een andere schaal. maar het is eigenlijk een soort werktitel, een wervende naam om te kijken of, wat ze dan noemen... of wij ons verder kunnen ontwikkelen tot een regionaal trainingscentrum. Nou ja, en als je die term noemt, dan denkt iedereen... nou, wat, wat houdt dat nou precies in? Dus vandaar ook even de meer wervende titel Papendal aan Zee. Het zal geen kopie worden van Papendal... maar het is een ambitie die we met elkaar hebben. En waarvan de spot uitdrukkelijk ook heeft aangegeven... en zich ook al heeft bewezen als een, als een onderneming die juist die ambitie kan waarmaken... En dat zien we al bijvoorbeeld met de Red Bull Megaloop. Er wordt ook wel gevraagd naar de verhouding met de watersportvereniging. Nou, de watersportvereniging, ja, het woord zegt het al, is een vereniging. En die heeft een heel andere ambitie dan de spot in deze. En ehm, nou ja, dat maakt ook dat ik, het, dat ik het dus uitdrukkelijk ook wel wil bestempelen als een kans. En hetzelfde geldt voor de locatie van Burnies. Want dat uiteindelijk is ja, met, met alle respect, maar er is maar één ondernemer die Riche in eigendom heeft. En dan kan ik een hele waslijst aan criteria opstellen... maar als het onder de streep op hetzelfde uitkomt... dan vind ik ook dat dat iets is wat ik eerlijk en transparant op die manier moet brengen. En dat is de achtergrond eh, daarvan. Wat ook nog aan de orde is geweest bij een aantal van u... is de verhouding met horeca. Mevrouw Koper zei het eh, al van hè, uiteindelijk wordt, is daar horeca. En eh, een aantal van u hint daar wel op. Wat wordt dan de verhouding met horeca? Nou, ook daar zeg ik, laten we elkaar niet voor de gek houden. Natuurlijk is daar horeca. Als je een hotel daar gaat ontwikkeld in, met een integrale eh, voorziening op het strand... dan zul je daar een kopje koffie gaan drinken. Dan ga je na je overnachting een ontbijtje eten. En datzelfde geldt voor de spot. Ook daar zul je nadat je van je kite eh, of van je surfplank bent afgestapt... een kopje koffie kunnen gaan drinken. Maar wat ik heel belangrijk vind... en dat is dus ook waar we voor willen waken... en waar we voor ehm, in de vervolgstappen heel veel aandacht voor gaan hebben... het moet niet het, hoofd, ehm, het hoofdbedrijf worden, om het zo maar te zeggen... Dus het kan geen sinds de bedoeling zijn dat de spot straks een uh, en dat zeg ik met alle respect, maar een, een regulier horecapaviljoen wordt... waar af en toe eens iemand met de surfplank langskomt. Want dat is niet de ambitie die we met elkaar hebben afgesproken. En dat is niet wat wij met elkaar willen. Dus vandaar dat ik ook zeg... daar gaan we zeker in de verdere uitwerking... Uh, concretere afspraken over maken. Is dat op dit moment aan de orde? Nee. En dat heeft ermee te maken dat wij nu een opmaat nemen naar het omgevingsplan strand. En u kunt de vraag stellen van, goh, waarom, waarom uh, wethouder, hebt u dat niet um, um, integraal nu al meegenomen in het omgevingsplan strand? En um, als onderdeel van. En de reden dat ik dat niet uh, heb gedaan, is omdat dat geen recht doet, naar mijn mening, aan het proces dat we eerder met elkaar hebben doorlopen. Want er is juist uitdrukkelijk een, uh, een evaluatietraject opgestart. Er zijn overleggen geweest met de strandpachtersvereniging. En uh, dat voortraject maakt dat naar mijn mening... Dat, dat gegeven dat verdient een apart voorstel, laat ik het zo zeggen. Wat betekent dat? Dat is ook een vraag van mevrouw Geurenson. Ehm, dat betekent dat we straks bij het omgevingsplan Strand daadwerkelijk die locaties gaan toevoegen. En u vraagt van nou, hoe verhoudt zich dat dan met de spot? Want die zou nog moeten verplaatsen. Daar is tijd voor, omdat dat pas zou gebeuren bij het omgevingsplan Strand. Ehm, ik, ik ben ongetwijfeld ehm, nog een aantal vragen ook um, uh, vergeten... en een aantal opmerkingen niet op ingegaan. Maar gelet op het tijdstip wil ik het hier ehm, eigenlijk wel bij laten. En ik hoop dat ik het duidelijk heb kunnen maken... dat ik dit uitdrukkelijk ook zie als een kans voor Zandvoort. En, ehm, maar het is aan u. Ehm, gelet ook op de eerdere signalen die u hebt afgegeven... heeft het college dus opgevat dat er eigenlijk geen ruimte is... voor de uitbreiding van de reguliere jaar-rond paviljoens. Aan de andere kant zegt u... Hè, wethouder, waarom hebt u niet eh, criteria toegepast en kon iedereen zich inschrijven? Dit is een voorstel wat goed doordacht is, wat kansen biedt voor Zandvoort. Ehm, maar het is nu aan u om te zeggen eh, ja, hoe u hiermee verder wilt. Dank u, voorzitter. Ja, u wordt bedankt voor uw eh, uitgebreide en heldere betoog, vond ik in elk geval. Eh, ja, ik ga het ook aan de raad uh, eh, van de commissie natuurlijk voorleggen. Eh, hoe gaan we hier verder mee? Bent u van mening dat we morgen, want we stoppen, dat hebben we afgesproken... bent u van mening dat we morgen verder gaan met een tweede termijn? Of zegt u van, nou, daar hebben we op dit moment geen, geen behoefte aan? Dat is natuurlijk aan de raad. Ik begreep ook van de wethouder dat ze deze vraag... Nou, ik vertaal hem dan nu, toch aan de raad stelt... Op dit moment dus, de, nu al eh, gaan we hier, eigenlijk wat eerder is het een bespreken hamerstuk, eh, raadsagenda, maar gaan we hiermee in de tweede termijn verder? Vindt u daar voldoende aanleiding voor of vindt u dat niet? Ik stel voor dat we dat rondje maken. Gewoon om praktische redenen. En dan eh, maakt het niet veel uit welke kant we beginnen. Links. Wij gaan graag ermee verder. U wil verder. Morgen. In de tweede termijn. CDA? Geen... Op dit moment geen behoefte aan een tweede termijn. Ja. Wij hebben er ook nu geen behoefte aan. We willen graag dat het eh, plan teruggaat naar de tekentafel. Ja, ik ga het niet uit de prullenbak halen. Dus een tweede termijn hoef ik ook niet. Soms je er wel eens iets in wat je spijt van krijgt. Maar goed, zullen we het hier niet over hebben dan. Geen hamerstuk tweede termijn. Wij sluiten ons aan bij GroenLinks en GBZ. Geen hamerstuk tweede termijn. Ook geen hamerstuk en tweede termijn graag. Als ik goed geteld heb, is het 4-4. Eh, als het om zijn acht partijen gaat. Ja, dat, u, zorgt... U ja, ja, ja, u zit mij aan, aan het nadenken. Ehm, ja, ik vind niet dat, dat het zou moeten gaan om aantallen. Ja, om aantallen, dat, dan kun je natuurlijk naar de grootte van de partijen kijken... en dan kom je tot een andere uit, eh, uitslag eh, wat, dat, wat dat betreft. Ja. ja vier, vier niet en vier wel. Meneer de voorzitter. Ja, ik, uh, ik ben het met u eens dat we normaal gesproken niet kijken naar de grootte van de partijen. Maar als we kijken naar de uiteindelijke stemverhouding... dan moet ik in dit geval toegeven dat we dus morgenavond dan maar verder moeten. Dat is een mogelijkheid, dat doen we meer. Wordt dat onderschreven? De heer Deen. Ik weet niet of dat past binnen het reglement van orde. Wat is de normale gang van zaken? Ik, heb het wel dan, bij... dan, bedoel ik met het aantal, hè? Of ja, ja, ja, ja, Ik weet niet of dit eerder meegemaakt is. Ik in ieder geval niet. Ik kijk een uh, ervaren, ervaren mensen aan. Ik heb het reglement van orde wel bij me. We kunnen natuurlijk even de tijd nemen om te kijken of het erin staat. Voorzitter, dat is feitelijk niet aan de orde. U schorst de vergadering en we gaan morgen verder. Morgen is de reservedag en verder is dat niet aan de orde. Ja, ja eh, het, er zit natuurlijk wel iets onder. Hè. Uh, meneer Drommel zit wel onder de vraag van de wethouder. En er is natuurlijk niet, er is wel wat gebeurd vanavond. Natuurlijk wel gezegd van, dit heeft bij een, voor een aantal mensen geen zin meer om er verder mee te gaan. Dat is wel gebeurd, meneer Drommel. Dus vandaar dat ik op deze manier eh, kijk, kijk hoe we daar uh, nou ja, voldoende draagvlak voor kunnen vinden... om morgenavond verder te gaan of niet. Dat is de reden waarom ik het doe. Nee, ik, ik snap uw beweegreden. En die zijn ook bijzonder legitiem en ook nog aardig zelfs. maar ik kan me ook levendig voorstellen dat u bij het begin stelde... van 12 uur is toch een beetje de deadline. En dat is ook, denk ik, verstandig. Half twaalf zei u zelfs, meen ik. En het is nu al over twaalf. Ik denk dat het dan ook net zo legitiem is om te zeggen van... nou, we zijn de tijd overschreden, we gaan morgen met frisse moed, om maar zo te zeggen, weer verder. Want dat zegt het reglement van orde. Qua tijdoverschrijding ben ik het helemaal met je eens. Nog een suggestie van de heer uh, eh, Kawali? Ja, voorzitter. Eh, ik denk dat de, de, oplossing misschien ligt in het feit of de partijen CDA en OPZ het stuk zelf ook niet rijp vinden voor besluitvorming. Als zij vinden dat het stuk wel rijp is voor besluitvorming, kan ik aannemen, of dan neem ik aan dat we morgen gewoon verder debatteren over. Als deze twee partijen zeggen van ja, wij vinden ook dat het stuk moet, terug moet naar de tekentafel, dan heeft u inderdaad gelijk met uw opmerking dat eh, een, meerderheid, een aanzienlijke meerderheid van de Raad ook waarschijnlijk niet eh, eens in zal stemmen met het stuk. En een verzoek indient om ja, terug dus te gaan naar die tekentafel. Dus het hangt denk ik ook af van wat de twee partijen naast mij daarvan vinden. Zegt u daarmee, eh, eh, eh, vraagt u daarmee aan CDA en aan zelf, GroenLinks van... we willen wel een tweede termijn en dan bepalen we wel of we het rijp vinden voor de gemeenteraad? Zegt u dat? Ik heb gehoord dat het CDA niet, geen behoefte heeft aan een tweede termijn. Voor mij hoorde ik hetzelfde signaal van de OPZ. ik vraag me af of zij dan bedoelen van wij vinden dat het stuk wel in stemming moet worden gebracht in de raad of niet. Ja. Eh, hij vroeg het ook aan de open set, eh, maar ik heb eh, bewust gezegd dat ik graag door wilde. Dus voor ons is het toch wel duidelijk dat ik, dat ik het stuk overeind wil houden. Het CDA wil wel verder en GroenLinks bij nader inzien, begrijp ik dat? Nee, dat is puur ter ophelding of, of het voor hen wel een stuk is ter besluitvorming. Dat was het enige. minuutje, even een minuutje overleg. We gaan zo verder. minuutje. Weer een minuutje eh, van onze... Eh, ik had niet verwacht dat er toch nog mensen zouden zijn die zouden zeggen van nou, laten we verder gaan. Ik had eigenlijk veel meer de prullenmand verwacht. Ja, en dan zou je toch bijna gaan denken dat er toezeggingen al zijn gemaakt. Dat gevoel heb ik dus ook. Dat, eh, dat gevoel, dat, dat gaat nu wel natuurlijk meespelen. dat zie je aan alle reacties. En ja, ik zou zeggen van, nou weet je, er zijn zoveel mensen met zulke goede argumenten tegen dit voorstel. Ga er dan mee terug naar de tegentafel. Absoluut. en, en, niet. En pak gewoon dat in februari weer opnieuw op. Ik heb, een, eh, ik heb een beslissing genomen. Eh, het is niet geregeld in, eh, in een commissievergadering. Dus dat geeft dan aan voorzitter veel ruimte. Dat vermoed ik al. Uh, wel iets in de raad. We zijn verder gewend in beginsel om uh, wel altijd verder te gaan... en een tweede termijn te gebruiken. Dus ik hanteer het argument van het beginsel... dat we de tweede termijn wel gaan doen. Daar uh, werkt de wethouder ook graag aan mee. die was zeker nog niet uitgesproken. Dus we gaan morgenavond verder met de tweede termijn van dit onderwerp. En dan zetten we de commissievergadering voort. Ik wil jullie bedanken in elk geval voor de inzet ik denk dat je elkaar best een compliment kan maken. Dat geldt ook voor de mensen die de moeite genomen hebben om zo lang te blijven.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 down. I had to shut you down. the fool the fool I was your fool. I believed in you. Yes, I did. Yes, I did. You must have fell and bumped your head, messing up my shit up and violating, me.